uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een huisartsenpraktijk in Loosdrecht is vanochtend iemand neergestoken. Volgens onbevestigde berichten gaat het om een huisarts... die door een belager in zijn nek werd gestoken. Hij zou ernstig gewond zijn geraakt. Volgens een getuige kreeg de huisarts na de aanval hulp van een jongen... die net van de tandarts kwam en die zijn hulpgeroep hoorde. De jongen zou door een raam naar binnen zijn gesprongen om het slachtoffer te helpen. De dader van de steekpartij in Loosdrecht is op de vlucht geslagen. De politie zoekt naar hem. Een Chinese vrouw moet in Indonesië anderhalf jaar de cel in... omdat ze had geklaagd over het geluid van een moskee. De rechter vindt dat ze schuldig is aan godslastering... omdat ze daarmee de islam heeft beledigd. De vrouw van 44 had vijf jaar cel kunnen krijgen. Haar advocaat heeft al aangekondigd dat hij tegen de uitspraak in beroep gaat. Een man uit Den Bosch heeft bekend dat hij meer dan duizend mensen heeft opgelicht. Hij deed dat door het hacken van de accounts van onder meer webshops. Vooral via Marktplaats vond hij zijn slachtoffers. Daar benaderde hij duizenden verkopers. Degenen die reageerden werden omgeleid naar een phishing site van de man. Met de gegevens van zijn slachtoffers kocht hij via internet spullen. De politie ging eerst uit van enkele tientallen slachtoffers... maar nu blijkt dat het er ruim duizend zijn. Amerika heeft een oud-nazi-kampbewaarder uitgezet naar Duitsland. De man van 95 was tijdens de Tweede Wereldoorlog kampbewaarder in een Duits kamp in Polen. Hij emigreerde in 1949 naar de VS en werd een paar jaar later Amerikaans staatsburger. Een rechter in New York pakte hem het staatsburgerschap af en beval zijn uitzetting in 2005. Maar Duitsland weigerde hem jarenlang toe te laten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En vooral in het zuiden en westen kan er enkele bui vallen.